Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Nu op Radio 501, meer Matthijs. Met Matthijs van der Meer. Yeah, I'd like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash. A real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come. Uh. Jack be nimble, Jack be quick. Jack took the spoon on the candlestick. Dope stick pimpin' on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know I got to have that medicine. That prescription medicine, baby. You know, purple, orange, green. Jack starts hanging around with the fiends. Got strung out, sold the cow for beans. Told young wifey, I love you, honey. But you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, the more dedicated, the more medicated. Can you feel me? Girl, my love's do last last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. <laughs> yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts to track up and down the hill. Dr. Walker figure ace what he told to chill. Come rain, come shine, come snow if it's sunny. Get the fuck out, girl, and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar. <laughs> Pants on fire. Girl, I love you. I love you though. Jaren vandaag. Snoop Dogg. Yeah. Snoop Lion. En binnenkort is dus ook Snoop Zilla. Je hoorde met mij, Madison. En die die weet nog steeds niet helemaal wat hij nou precies wil met zijn carrière. Hij heeft een geniale rapcarrière achter de boeg. Dan heeft hij een reggae-plaat gemaakt en daar echt super toffe tracks op gemaakt ook. Maar ja, is het zijn ding? Ik weet het niet. En dan gaat hij nu aan de funk. Maar ja, hij is 42 geworden vandaag, dus eh, we zouden het wel een beetje als een soort van midlife crisis kunnen zien, denk ik zo. Een hele goede avond in geval. Het is 4 over 6, 20 oktober 2013 en je luistert naar aflevering 46. Wow, 86 van Meer Matthijs. Binnenkort ga ik met onze collega Gijs Hoogland in het kantoor van de buurman een feestje vieren. Want dan hebben Gijs en ik allebei onze 100 honderdste aflevering. Om erbij die tijd dan. En dat is de 23 november in het kantoor van het buurman. En jij bent natuurlijk uitgenodigd. Ik zou het heel tof vinden als je komt kijken. We hebben live muziek van onder andere Used, Mike de Musicians. En volgens mij heeft Gijs ook nog een bandje bevestigd. Maar daarop straks nog veel meer. Eerst even gasten die kei, eh, keihard knallen live. En zelfs de albumplaten zijn ongelooflijk lekker. Mumford Sons. Met de Cave. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck and I'll find strength in pain and I will change my ways I'll know my name as it's cold again things to fill my time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where of your cave, walking on your hands, and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sign. Ja, mijn verzaamster is echt prachtig. Zoals ik net zei, eh, Snoop Dogg is jarig. Snoop, Lion, zilla, whatever. Straks gaan we die weer naar een andere Snoop variant. Snoep, uh, ja, weet ik veel. Iets met snoepjes. Ik denk dat hij dan eh, weer een hele andere boeg op gaat. Misschien gaat hij ska maken of zo. Of gaat hij eh, misschien zelfs klassiek. Je weet het nooit bij die dude. Maar ja, hij is niet de enige jarige. Niet de enige die eh, vandaag zijn verjaardag viert. Want er zijn namelijk nog veel meer. Zo hebben we Danny Minok. En deze viel mij op gewoon in een lijstje van jarige mensen van Wikipedia hoor. Niks speciaals aan. Deze meneer namelijk heet Benno Baksteen. Geboren in 1948. Vandaag jarig. En dan mogen jullie raden wat Benno Baksteen doet. En ik kan je vertellen, het is ironisch. Dus wat denk jij dat Benno Baksteen doet? Laat maar even weten op de chat op Twitter, meer Matthijs. Deze kwam ik tegen en ik dacht, dat is lang geleden. Even terug naar de zomer van eh, een paar jaar geleden. 2007 of zo, ik weet het niet zeker. Jason Rez, I'm yours. you done me in your bed, I felt it.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 Die continue discussie over of Zwarte Piet nou wel of niet door de beugel kan. Persoonlijk had ik eerst zoiets van, ja, het is traditie en dat komt eigenlijk van het roet, eh, van de schoorsteen en zo. En ja, hij is een held van de kinderen, weet je wat. Laat die traditie lekker en die mensen die zich daardoor gekwetst voelen, ja, die moeten het maar met een korreltje zout weten te nemen. Maar dan ga je van die discussies krijgen op Facebook. En ik word daar zo ongelooflijk... Ja, ik word er een beetje verdrietig van, mensen. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, dat Zwarte Pieter ding. Dat kunnen we misschien ook wel even los laten barsten zo op de chat of op Twitter. En meer Matthijs. Ik ben wel benieuwd naar jouw mening. Maar ik kwam een plaatje tegen. Want het gaat er dus om mensen die er tegen zijn, die voelen zich gediscrimineerd. Of die vinden dat uh, racistisch discriminerend en dat kan daarom dus niet. Daar was er een voorstander van Zwarte Piet, die maakte een plaatje met daarop de tekst... Als je niet tegen Zwarte Piet kan, dan rot je maar op naar een land waar ze geen Sinterklaas vieren. Kortom, als jij jou gediscrimineerd voelt, rot dan maar op naar een ander land. Die mensen die... Weet die, je gooit je eigen glazen in, je bent je eigen argument met een ongelooflijk kromme grachtengang aan het ontkrachten. Laten we hier maar gewoon mee ophouden. We trappen Sinterklaas met al zijn eh, zwarte pieten, al zijn slaven, al zijn hulpjes, hoe je het ook wil noemen, trappen we gewoon het land uit, want die komen er gewoon niet meer in. Slavendrijvers willen we sowieso niet hebben, hè? En dan gaan we gewoon lekker aan het hele kerstmannen gebeuren. Want die heeft elfjes en dat zijn toch geen mensen. Dus die rechten hoef je niet te beschermen. Lijkt me veel mooier. Kort op een discussie die ik middels had. En ik weet niet hoe jij erin staat. Maar uh, barst maar los. Dan gaan we ondertussen even luisteren naar Burn van Ellie Golding. nothing. Cause we got the fire, and we burning one hell of a something.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 Dizzy Rascal, die eh, ja, kennen jullie van eh, Bankers en allemaal andere feestplaatjes. Dat is een, een MC. Dus eigenlijk is eh, dat ontstaan met een DJ die plaatjes draait en die MC die de boel ophitst. En er zijn de mensen die zeggen, ja kom op, kom op, springen, springen, springen. En dan springt het publiek als het goed is, als je het goed doet. Maar een echte, goede MC, naar mijn mening, die heeft dus ook gewoon teksten, enigszins een verhaal. En er zit er een beetje een lijn in wat hij daar probeert te vertellen. DJ Rascal is er zo eentje. Dat is gewoon een hele goede die dus zelf nummers maakt. En samen met die DJ, ja. Eigenlijk zou je het gewoon een rapper of een zanger kunnen noemen. Maar nee, een MC. Want dat is ja, de scene waarin hij zich eh, wil neerzetten. Een nummer van hem, dus uh, Bankers, dat is echt ja, stevig knallen en zo. En dan viel mij op Lowlands op dat hij een beetje meer de boyband-achtige tafereelen in zijn nummertjes heeft verwerkt. In plaats van gewoon opzwepende teksten van ja, beuken. Kwam hij met uh, symfonische eh, zanglijntjes en zo. Eh, waaronder dus met nummer met Sean Kingston. Ja. En het heet was Like That. I gotta take my hat off. Standing ovation, round of applause. Clap all up in my face. I can never lose track of. I don't wanna sound rude, but you got a lot of cheek and your body looks peak, sweet, deep, good enough to eat. I'm guessing you're an in the sheets. I really wanna be, and I ain't never seen a bottom like that before. I ain't never seen a bottom so fat before. You got back galore. I'll be a happy chappy if you let me smack it for you, tap you for you, slap it for you. I don't wanna waste your time. I wanna chase what's on your waistline. I'm fine. I'm just having a moment. I'm zoning, wishing that I could own it. I just wanna promote it and bone it. You gotta just like that. Ouch. Just like that. Your bumper's dumb, your ass is retarded. A lot of junk in your trunk, Before I from garbage. You're a keeper, come around in my two-seater. Late night creeper, I'm pleased to meet you. Hate to see you go, love to see you leave. Figure I can't perceive. Wondering how you achieve such a beautiful body, I can't believe. Verb, I'm lost for words, I can hardly breathe. God give me strength, your bumper is a blessing. Jiggling all over the shop, you ain't missing. I wanna get close, suppose I better step in. You got the kind of body I want me forgetting. Pleasing my senses, I ain't being pretentious. There's a lot of incentive, why you being defensive? I'm a veteran bully, let me beat it up. Stop playing your goal, let me heat it up. What's up? Wow. never seen an ass like that. Ouch. Ass like that. Ouch. Ass like that. Something you have to Nou, dat was echt een feestje, jongens. Niet normaal. Helaas Sean Kingston er niet bij. Dat had ik wel, <laughs> ja, ik wel grappig gevonden eigenlijk. Maar ja, dan heb je dus zo'n heel passievol, geëmotioneerd stukje over een prachtige verschijning die die Sean Kingston dan ziet in de club. En zijn conclusie is, wauw, ik heb nog nooit zo'n lekkere kont gezien. <laughs> ja, in elk geval, goed feest dus dit. Ja, het is niet mijn schuld, het is niet jouw schuld. Ook niet die van A1 Nation. Misschien ook wel een beetje. A1 Nation, not your fault op Radio 501. Ik ben bij je tot 8 uur. Not Your Fault, 1 Nation op Radio 501. En there's plenty more where that came from. Ja, laat maar even weten wat jij wil horen tijdens mijn 86e show alweer hier op Radio 501. Ik ben bij jou op de radio tot een uur of acht. Nou, acht uur om precies te zijn. Daarna is Arwin Tamminga weer hier in de studio voor een hele lekkere nieuwe On The Rocks. Het is gewoon de tweede show die die Vettel draait vandaag. Hij is niet te stoppen, maar eens, eh, een beetje rust nemen misschien... Eh, hij wordt ook al een dagje ouder. <laughs> nee, echt ongelooflijk vet wat hij hier net heeft gedaan met de mannen van Lakeside Stories natuurlijk. En al die eh, mooie, prachtige muziek die daar voorbij is gekomen. Daarvoor bedankt. Dit is een heerlijk beetje wat ik ooit op Lowlands heb gezien. En nog een keer, ze komen uit Engeland. Ze heet Will and the People. En ze zingen voor jou de Cape Town Blues. Strolling down my unknown path faces reflect my soul. Brand new places that I can go. There's cricket on the TV screen next to murder. You know what I mean. Your big fenced house with two nice cars, but the dealer's behind bars. This is how, how it should be. This is how it should be. venture for me. Adventure for me. When my inspiration is some. The shout to say I am the brakes of a moving train I've made my mistakes, but I'm still the same And somehow I feel at home I can't help it, sitting here on my own Smoking this shit I'm gonna start a trend In Cape Town it's cool to fight to the end This is how it should be ages go. komt is het lekkers. Daar hebben wij ze deze alles maar. Tame Impala. Het Elephant. Geweldige band. En dat zijn jonge gasten nog relatief. En dan is het apart dat ze dat zo goed doen al. Wereldwijd beroemd. Echt de vetste kicks. De een na de andere. Temenpala is er eentje als je van het genre houdt. Eh, om in de, in de gaten te houden. Ik heb een heel ja, eh, enerverend weekend gehad, kan ik wel zeggen. Ik heb namelijk meegedaan. ik heb mijn radio... Eh, radio kennis en dergelijke meegenomen naar mijn scoutingvereniging. Al 14 jaar ga ik geregeld gewoon met mijn, ehm, met mijn vrienden van scouting. Daar eh, trek ik erop uit om ja, avonturen te beleven. Zo klinkt het allemaal heel oudbollig, maar de padvinderij, kan ik je vertellen, die bestaat niet meer. De Jota, Joti, oftewel Jamboree on the Air, Jamboree on the Internet, heeft vandaag eh, afgelopen weekend plaatsgevonden. En ik kan je vertellen, het was een gek voor de <clears throat> deelnemers. En dat is dan allemaal 18 plus. Er is ook een cross uitgezet namelijk. En die cross houdt in dat je met auto's van allemaal verschillende teams door heel Noord-Holland aan het rijden bent en van de ene gekke naar de andere gekke post gaat. Binnen een uh, aanzienlijke tijd met allemaal cryptische routeomschrijvingen. En op die posten, ja, daar doe je ook nog allemaal rare dingen. Zo heb ik in een tuigje gehangen om levend Mikado te spelen. Dus dan hang je gewoon een stukje boven de lucht. En dan moest ik palen van de grond afhalen zonder de anderen te laten bewegen. En dat werkt allemaal met punten en zo. En een andere post, dat was in Egmond aan Zee. En het thema was Duits. Nou, dat kun het al raar. Een andere post kwamen we aan bij het begin van het strand. En ik voelde de bui al hangen. Het regende ook trouwens. Wij hebben in de stroomdregen op het strand van Egmond aan zee kuilen moeten graven. Er lagen palen in het zand en wij hebben kuilen gegraven om onder die palen doorheen te komen. Het was een, een zwaar weekend. Mijn eh, handen zijn helemaal kapot van het eh, knopen en eh, trekken en duwen en doen. Mijn benen zijn helemaal kapot van het rennen. We hebben nog een eh, rare spel als eh, met Mr. X op speuren eh, gedaan en zo. Wauw. Ik, ik ben moe, maar voldaan. Dus het is wel lekker om hier gewoon even zo'n lekker rustig zondagsshowtje te draaien. Met heerlijke muziek. Ook muziek die jij wil horen trouwens. Het is allemaal welkom de verzoekjes op de wallbox, op Twitter, at Matthijs. Daar komen ze langs. En ik sta hier gewoon met volle tuigen genieten. Ik heb zoiets van, this has gotta be the good life. feet up. Seat back outfit, 30,000 feet up. What you know? And you know how I link up. Hit my homie up, told him what's up with the feature. I remember back when I was living in a freezer. Had to keep my hustle up so I could keep the heat up. Now I got my cheese up. Stewardess and smiling when they see us. How you like me now? I'm even better when I re up. Woke up in London yesterday. Found myself in the city near Piccadilly. Don't really know how I got here. I got some pictures on my phone.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 Nou, <laughs> daar hou ik ook wel van. Dus, dacht ik zo, we gaan Cyril eens even laten horen hoe het moet. En dat doen we dan wel met een soort van Spaanstalige uh, eh, ska-variant van The Working Class Hero. El Vals del Obrero van SKP. En dat is dus de vals. De wals van de werkende man, van de arbeider. En het is me toch een feestje. En dat is live nog ook, hè? Orgulloso de esta. de Let je op, surreal? Andalucía. SK-P opgericht in 1994 in Madrid. Ze maken een beetje protestnummers. Ja, deze tekst. Proud to be among the proletariat. It's difficult to make ends meet. And to have to sweat and sweat to earn our bread. Ja, eh, niet echt heel op eh, mij van toepassing, maar ja, zeker een waarheid als een koe. Het proletariat, een klasse waar je zeker heel goed voor moet zijn. En dat hoor je dus hier in El Vals del Brero, de wals van de werker. Radio 501. Ja, surreal. Dat is ska. En dit is de nieuwe plaat voor je hoofd op Radio 501 voor Ray Heffernan. Amy's Answer. Dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd. shadowy walls of a church that once seemed a sacred cathedral of magic magical dreams. These days we don't ask what. van de Woonbond. Weer? Ze zijn er voor het eerst. Wilt u advies over energiebesparing en honderden euro's per jaar verdienen? Boek de gratis roadshow op www.woonbond-energieweek.nl. De Roadshow Energiebesparing maakt onderdeel uit van de week van de energierekening die loopt van 14 tot en met 20 oktober. Ervaringen uit het verleden bieden wel garanties voor de toekomst. Let op, energiebesparing levert geld op. Oktober is borstkankermaand. Daarom draag ik het roze armbandje. Ik draag het voor alle vrouwen die vechten tegen borstkanker. En voor alle onderzoekers die werken aan een antwoord. Steun de strijd tegen borstkanker en bestel het armbandje op kwfkankerbestrijding.nl. Voor een gezellige avond, boordevol live muziek, ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman. De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koepotsplein 3 te horen. Koepotsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl. Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland. Is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 Op vrijdagavond van 6 tot 8 is het tijd voor Chris Thijsmans. Op vrijdagavond van 6 tot 8. Hij neemt de voorschot op het weekend in zijn programma Chris op Vrijdag. Chris Thijsmans. Het weekend begint bij Chris op vrijdag op Radio 5. Help Stichting AAP dieren bevrijden en verzorgen. Spaar kosteloos airmiles via aap.nl. Oktober is borstkankermaand. Bestel het armbandje op kwfkankerbestrijding.nl. Nu op Radio 501, meer Matthijs. Met Matthijs van der Meer. Dit is Radio 501. sweet. Radio 501 van The Wolf. Ja, die gasten komen gewoon hier uit ons eigen kleine kikkerlandje. Aan het begin van mijn show had ik een, eh, een lijstje met een aantal mensen die jarig waren vandaag. onder meneer Benno Baksteen. En dan heb ik nog een, een uitleg aan jullie verschuldigd. Ja, want Benno Baksteen die heeft een nogal ironisch beroep. Benno Baksteen is namelijk een hele hoge pief in de luchtvaart. Het is een, een Nederlands vliegenier. Een man die dus ook wel bekend is als eh, een eh, ja, een eh, soort van frontman voor de vliegeniersverenigingen en zo. Die was bij de Belmero bijvoorbeeld heel erg naar voren getreden. En tegenwoordig vliegt meneer Baksteen nog steeds in eh, passagiersvliegtuigen voor KLM. Ja, als je dan in het vliegtuig ziet en je hoort dat de kapitein Baksteen dat vliegtuig van de grond af gaat tillen, dan heb ik zoiets van... Ja, dat moeten we nog maar zien. Heel lekker plaatje. Van een meneer die je overal ziet. Pharrell. je ook voelt als een kamer zonder dak. Happy van Pharrell Williams. Ja, die gast is niet uit de hitlijsten weg te slaan. De ene hit na de andere. De ene samenwerking met de ene gigantische artiest na de andere. Enzovoort. Oh, die, daar zijn we voorlopig ook nog niet vanaf. Pharrell Williams op Radio 501. En nu heel wat anders. When the truth is found to be John Newman is dat natuurlijk. Er is wederom een Nederlander, de eerste, de nummer 1, de allergrootste DJ ter wereld. En dit keer is het dan niet, niet Armin van Buren, het is niet Chesto. En het is ook niet de buitenlandse David Guetta of Avicii, nee, het is Hardwell. Hardwell, en eigenlijk heet hij dan van Corput, ja. Hoe heet hij ook weer? Zijn voornaam er even bij pakken? Robert van de Corpet. Ja, de nummer 1 DJ ter wereld. En hij riep het op zijn 16 al. Ik wil de nummer 1 worden. En dat is hem dan uiteindelijk gelukt. Dan staat hij dus al op de nummer 1 met onder hem op nummer 2 Armin van Buren en op 3 Avicii. Dat nou, weet ik niet zo eigenlijk. Mijn persoonlijke mening is dan toch dat Avicii misschien wat beter is. Ik ben niet helemaal thuis ook in de muziek van Hardwell, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ik ben benieuwd wat jouw mening daarover is. Dat mag je even kwijt op de Bobbox of op Twitter. Dan eh, kunnen we daar even fijn over discussiëren. Want ik heb een plaatje van Hardwell gevonden. Call Me a Spaceman. Gewoon eens even luisteren naar wat hij dan heeft gedaan om die eretitel binnen te halen. Through the Milky Way in my spaceship At the speed of light, I'm gonna make it I know you've been expecting me Turn on the cameras, take another scene We go like hands up people, get with the show, we're control In the decks, my DJ Preaching my soul, aim for the stars My people, we never fall Yes, I'm a alien When I'm touching the earth Call me a spaceman When I travel universe Yes, I'm a alien When I'm touching the earth Call me a spaceman When I travel universe Call me a spaceman zodat dat best er los op kunnen gaan. En persoonlijk, ja, op, op het dansvloer met hele vette strafskoven erop en vette lichten, lasers en alles. Is het ook heel erg tof hoor. al wederom een Nederlander op de nummer 1. Een andere Nederlander dit keer op de nummer 1 als het gaat om de DJ Top 100. En er zijn wel meer Nederlanders trouwens in die lijst. En de top 10 alleen al vinden wij dus Afrojack op nummer 9. Nicky Romero op nummer 7. En dan hebben we natuurlijk nog uh, na Nicky Romero uh, Chesto staan. Armin van Buren en natuurlijk die nieuwe nummer 1. Hardwell, die hier nog op de achtergrond een beetje hoort met Spaceman. Maar als het gaat om Spaceman trouwens, dan denk ik aan heel iets anders.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 Maar hoe dan ook, is het tof om een, een nummer 1 positie in die DJ Top 100 te hebben als Nederland zijnde. Natuurlijk is de Nederlandse dance-industrie een gigantische, misschien wel de grootste ter wereld. Ik heb begrepen dat de dance-industrie van Nederland 2,7 miljard euro waard is. En dat is dan ongeveer... Nou, eh, daar kun je een, eh, een beterlijntje mee aanleggen of zo. Weet ik wel, eh, gigantische dingen kun je daarmee doen. En dat is dus gewoon hier onze eigen Nederlandse economie, onze muziekscene. Nou, daar, vind ik, daar ben ik trots op ergens, ja. Maar, neem niet weg dat de jongen uit Zweden dan toch meer mijn genre muziek maakt en dan op de nummer 2 staat. Misschien is het ook omdat hij dan met Hello Black een nummer heeft opgenomen.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 Ain't two words I apologize. Nederlands eh, prachtigste klassiekers ondertussen. Van Maas, I Apologize. En Dear Simon. Nou, ik denk dat die Simon die excuses wel zal hebben aanvaard als hij kijkt naar het prachtige nummer van Maas. Ik heb ze ooit gesproken op Dijkpop en ik kan je vertellen, die gasten zijn relax. De drummer heeft zelfs een, eh, een, een biertje voor mij gehaald. En we hebben heel gezellig aan tafel zitten kletsen eigenlijk. Alsof we oude vrienden waren. Dus ook de muziek trouwens van hun. Mocht je ze een keer in de buurt zien op een poster, ga erheen jongens. Dat kan ik je echt aanraden. Ik hoorde een, nummertje van de week. En ik kon er in eerste instantie weinig van verstaan. Maar ik ben toch maar eens eh, goed gaan luisteren. Heb hem teruggehoord. En eh, een sentiment joh. Wauw. Het is in het eh, Limburgs volgens mij. Vlaams Limburgs. Het is moeilijk te verstaan. Maar als je een beetje goed luistert dan kun je er een aantal dingen uit opmaken waarvan je denkt, oh ja, vroeger, die goede oude tijd. Dat gaat over de kindertijd. En het is van uh, eh, Fixkes. Ik ga het gewoon laten horen, daar gaan we straks even verder over praten. Ik vraag het aan. Een leven zonder zorgen, ambitie of spijt. Heel de dagen gewoon shotten voor een donkere thuis. Al je maar waar avotten en school, daar kwam niks van in huis. Draak je durven was doen, maskers plagen, liefde vragen en al wat gezichten worden zelf. Met je broek in de helft. Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal, zo simpel als ik vraag het dan, ik vraag het dan. een Hannibal of Murdoch wilde zijn Rons honeymoon Carolientje, Merlina met de parafix En voor dus was er niks niks, maar deden alles. De is was een held. Ons pa die nooit nog hard en we tellen alles geld voor de karamis. Showen in de box op ons, ouderen. In plaats van onze komen door. Al oh, waren geen cd's, geen mp3's, alleen maar wat cassettes. En buurman, wat doet u nu? Voor ons allereerste ditjes. Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal. Zo simpel als ik vraag het dan, ik vraag het dan. vet, potke, potke, potke vet. Begeer al honderd was mijn eerste brevet. Songfestival, yeah, later nog bed. De reflex, flex, superstenisch raket. Ja jongens, we zagen het groot. We wieren allemaal profvoetballer of piloot. En haten was nog geen nationale sport. Alleen misschien die die koteletten op ons bord bezig als onze broekjes kermen naaien. Die knijlappen, als soms broekjes wilden naaien. zou je beter maken mooi. Ik stop ermee, wat is mijn schaai? Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal. Zo simpel als ik vraag het aan, ik vraag het aan. waren geen mp3's, alleen maar wat cassettes. En buurman, wat doet hij nu? Voor onze allereerste tetjes. Volgens mij heb ik zo nou ook mijn eerste borsten gezien inderdaad. Die goede oude tijd, ja, vraag gedaan en vraag gedaan. Ben ik achtergekomen, dan gaat niet over een plaatje aanvragen zoals je hier bij mij mag doen in de bobbelbox of op Twitter, Nee, dat gaat om, eh, wil je verkering met mij? Dat is daar dan in het direct, vraag aan. Dus het is eigenlijk geen vraag, maar meer gewoon even een mededeling. Eh, ja, ik, eh, ik vraag het aan. Dus zie maar wat je ermee doet. Maar dan gaat het om, die, eh, om dat sentiment van vroeger, toen alles nog zo simpel was en er nog geen gezeur was over Zwarte Pieter bijvoorbeeld. Die, ja, toch gewoon je held was, die je schoen kan vullen met pepernoten. En die maat van Sinterklaas, die goed heiligman, die dan kleutjes voor je gaf. En Zwarte Piet, die hield jou natuurlijk in de gaten of jij wel braaf was geweest of dat je niet ja, stoute dingen had gedaan. Goeie oude tijd. Ja, Fixkes heet het dus. Ik vraag het aan. Wat het is, ja, Glazer ga ik nu voor je draaien. En Glazer heeft een, een nieuw album genaamd Interiors. En het nummer dat ik ga draaien heet Design. Nummer 2 van het album en het is lekker. Oh. Sit back, enjoy the ride. Ja, ik ben bij tot een uur of acht. Nog een klein half uurtje. Daarna Arvin Tammy gaan met On The Rocks. ja en serial, En jou natuurlijk ook. Dus we halen deze uit de kast van de Real Big Fish. to Shake Stuff a Lamp Still op Radio 501. Ja, die gasten die zijn heel lekker bezig hoor. Ik heb wat nieuwe muziek gehoord van hun. Als dat toch eens gewoon op een album uitgebracht wordt, dan, eh, ja, dan gaan alle bommen los denk ik. Dat wordt echt een gekke huis. Er is nieuws over een, ja, een, een heel naar feit wat echt vele jaren geleden is eh, gebeurd. Er worden namelijk nieuwe verdachten, nieuwe mensen, betrokkenen gehoord over die ene bloederige zondag in 1972. De welbekende Bloody Sunday. Nou, mooie gelegenheid om die plaat maar weer eens even uit de stop te trekken. De plaat van U2. Armin Tammen gaat in de studio inmiddels. Straks ga je naar een hele nieuwe On The Rocks luisteren. worden ze weer een beetje ja, naar boven gehaald als die verdachten worden gehoord. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit komt. Want ja, het is een drama van ver voor mijn tijd. Maar zeker eentje die indruk heeft gemaakt als uh, zijn ja, een ding waar nog steeds over gepraat wordt en eh, nummers over gemaakt worden natuurlijk. En het drama wat eigenlijk nog steeds een beetje speelt in Ierland. Want laatst was, ja, was er weer wat spanning en geroezemoes daar. Maar goed, we zullen zien wat eruit komt. Ja, Cyril die heeft zijn eh, rood even naar binnen gewerkt en is gewoon weer terug in de studio. Hij is niet weg te slaan. Arwin Tamminga is inmiddels ook gearriveerd. Dus straks tijd voor een hele verse nieuwe On The Rocks hier op Radio 501. En ik ben er woensdag weer. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away. On the Champs-Élysées. as I was walking home. This is my last communication. down the superhighway. All that I have left to say in a single tome, I got too many. Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek.